Meijer met het NOS-journaal. De verdachte van de moordaanslag op een hoge officier van de Russische militaire inlichtingendienst is opgepakt in Dubai. Dat meldt de Russische geheime dienst. Vrijdag werd de luitenant-generaal neergeschoten in Moskou. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd. De verdachte is een Rus van 66. Hij is in Dubai overgedragen aan de Russische autoriteiten. Eerder werd al een medeplichtige opgepakt. Een andere verdachte zou naar Oekraïne zijn gevlucht. Door een explosie in een biotechbedrijf in China zijn acht mensen om het leven gekomen. De explosie was bij een bedrijf dat onderzoek zou doen naar diervoeding, steenkoolproducten en bouwmaterialen. Na de ontploffing was een gelige rook te zien. Over de oorzaak is nog niets bekend. De vier grote Amerikaanse techbedrijven verwachten dit jaar zeker 500 miljard dollar te investeren in datacenters. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Amazon, Google, Microsoft en Meta. De bedrijven investeren ook in Nederland. Google opende in november nog een nieuw datacenter in Winschoten. En Microsoft wil zijn datacenter in Middenmeer uitbreiden. Er is geregeld kritiek op de grote datacenters vanwege het hoge stroom- en waterverbruik. Nederlandse gynaecologen onderzoeken het gebruik van weenremmers om pijn bij endometriose te bestrijden. Bij endometriose groeit weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder... Patiënten kunnen te maken krijgen met verklevingen en vochtophopingen... die kunnen leiden tot flinke pijn. In een eerste studie lijken de weenremmers een positief effect te hebben... maar er is nog wel veel vervolgonderzoek nodig naar de effecten, ook op de lange termijn. De onderzoekers zijn nu op zoek naar financiering voor dat onderzoek. Het weer in het noorden is het grijs en plaatselijk mistig bij maximaal 5 graden.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb vandaag het programma samengesteld en ik presenteer het ook live. Het is heerlijk weer in Zandvoort. Het is nogal een beetje fris, dus Reden genoeg om lekker te blijven zitten nog even en straks pas naar buiten te gaan. Ik heb heel veel lekkere muziek meegenomen. Ik ga heel veel aandacht besteden aan vrouwelijke pianisten. Straks meer daarover. En aan het eind heb ik een eh, ja, mooi vierluik gevonden van een, eh, nummer van, een klassiek nummer van eh, Cole Porter. It's Alright With Me. Maar ik ga beginnen met heerlijke bluesy jazz van Marty Peck. Marty Peck is een, een pianist, was een pianist, een componist... En met zijn kwartet eh, had hij een heel mooi album opgenomen met eh, Art Pepper. En daarvan ga ik het nummer draaien Over the Rainbow. Marty Peck Quartet featuring Art Pepper met Over the Rainbow. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Eddie Condon en Bud Freeman. Het komt van een verzamelalbum The Complete Commodore and Decca Sessions. En het nummer heet I Got a Woman, Crazy for Me, She's Funny That Way. Eddie Condon en Bud Freeman met die hele mooie lange titel... I Got a Woman Crazy for Me, She's Funny That Way. Ik heb nog een nummer van Eddie Condon en zijn orkestra klaarstaan. Deze keer samen met Bobby Hackett en op zang Jack Teagarden. Ik werd eigenlijk getroffen door de eh, titel, titel, van het nummer... It's Tulip Time in Holland. Ik denk, hey, dat was dus al lang geleden bekend. En toen ik ging kijken wanneer dit nummer geschreven was... toen bleek het al in 1915 geschreven te zijn... Deze uitvoering is van 1947 met Eddie Condon en eh, Jack T. Garden. It's Tulip Time in Holland. in Harlan are waiting for me only. I'd give the world if I could be down there beside her, side the Zeta Z. It's tulip time and two lips are calling. dat was It's Tulip Time in Holland. En ik ga verder met uh, Bob Voltsen. En het album heet Sunday Afternoons at the Lighthouse Café. Het komt uit 2004 en het nummer heet The Preacher. Bob Enevoltse met uh, The Preacher. Live opgenomen in het Lighthouse Café. Ik ga verder met Vince Guaraldi. Het album heet Bola Sette and Friends. Toen de eerste bossa nova-rage eh, eigenlijk in Noord-Amerika doorbrak... ging Vince Guaraldi terug naar de Braziliaanse groove. En hij deed dat samen met uh, Bola Seta, een uh, gitarist... een akoestische gitarist die klassiek is opgeleid. En samen maakten ze heel wat mooie muziek. En daarvoor ga ik nu draaien Kasaba. Boraldi met Bola Seta. En dan is het nu tijd voor de vrouwelijke pianisten, zoals ik al had aangekondigd. Ik zat een aantal weken geleden naar Podium te kijken. En daar eh, ben ik altijd met name geïnteresseerd in wat eh, de zogenaamde huispianisten... Cor Bakker en Sven VG brengen. Want zij hebben ook regelmatig aandacht voor eh, componisten uit een hele andere genre, namelijk de jazz. En toen Brachten ze mijn aandacht op een eh, vrouwelijke pianiste, componiste Dorothy Donneken. Over haar straks meer. Maar het gaf me wel het idee van laat ik eens kijken naar vrouwelijke pianisten. En toen kwam ik eigenlijk op een maar een heel beperkt lijstje. En daar hebben we natuurlijk een aantal bekenden van, zoals Nina Simone... maar ook ehm, Mary Lou Williams en Diane Kroll. Van hun straks meer. Maar ook Gary Allen kwam ik tegen. En die kende ik nog niet. Carrie Allen is een Amerikaanse pianiste, componiste. En zij heeft eh, onder andere les gekregen bij Kenny Barron. En is in de jaren tachtig gaan samenwerken met eh, Charlie Hayden en eh, Paul Motion. En ze hebben een heerlijk album opgenomen. En de nummers zijn natuurlijk geschreven door ehm, Gary Allen. En het album heet Etude. Het komt uit 1981, 1988. En het nummer heet Sandino. Carrie Allen. Straks nog een nummer van een onderalbum van haar. Ik ga verder met een eh, andere vrouwelijke pianiste in een heel andere stijl. Dus het komt goed uit om dan even wat, eh, wat uitleg erover te geven. Ik ga verder met Billy Pierce. Zij was een Amerikaanse jazzpianiste en zangeres... die optrad samen met haar echtgenoot Didi Pierce. Zij um, zettelde zich in, in 1930 in New Orleans... en speelde met een aantal bands daarin samen. Maar haar carrière begon eigenlijk al in 1922... toen Bessie Smit ehm, door haar eh, stad kwam. En de pianist van Bessie Smit eh, eh, op dat moment, Clarence William... die had net een hartaanval gekregen en ze zocht een vervanger. En zo is Billy Pierce ehm, eigenlijk in het, ja, in het concertleven ehm, gerold. Ze heeft toen twee weken opgetreden... En zo is haar carrière gestart. En later trad zij op in de Blue Jay Club... waar ze eh, de ehm, eh, trompetist Didi Pierce heeft ontmoet. Die toen ook met ehm, een band speelde... die door eh, Billy's zuster werd geleid. Ik ga twee nummers draaien van hun. Um, ehm, St. James Infirmary allereerst... en daarna Dippermouth Blues... Billy Pierce samen met haar echtgenoot Didi Pierce. leider van de band samen met Didi Pierce. En zij zingt en speelt de piano. Haar stijl wordt vaak eh, beschreven als een mix van barrel house, boogie, woogie en ragtime. Dat was een, eh, weer een eh, leuke ontdekking. En ontdekkingen vind ik altijd erg leuk om, om die, daarvan muziek mee te nemen. Iemand die al lang geleden eh, in het programma uitgebreid voorbij is gekomen. Ik heb een keer een hele uitzending aan de gewijd. Is Nina Simone. Zij was natuurlijk ook een pianiste. Maar zong er ook bij. En had een enorm verscheidenheid aan stijlen. En ehm, ja, dat maakte ook eh, op mij heel veel indruk. En ik heb vandaag uitgekozen eh, twee nummers. Ik ga eerst draaien The House of the Rising Sun... van een live album opgenomen in Europa in 1968. En daarna ga ik een eh, nummer draaien van een eh, album uit 1969. Nina Simone en piano. En dat nummer heet Nobody's Fault But Mine. Nina Simone. They call it the rising sun. Spin the ruling. beautiful girl and me, oh God, I'm one. Yeah, if I'd only listen to what my mama said, I'd be at home today. Being so young and foolish, I let a gambler lead me astray. My mother is a tailor shows, new blue jeans. My sweetheart's a drunkard, drinks down in New Orleans. The only thing a drunkard man needs is a suitcase and a trunk. The only time he's satisfied is when he's on a drunk. Go tell my baby sister, go tell her she's in Detroit. Now go to that house in New Orleans. They call it the Rising Sun. I'm going back to New Orleans. My race is almost won. Going back to spend my life beneath the sun. Yeah, then now. Been days wisdom, yeah, yeah. It's in New Orleans, they call it the rising only listen what my mama said. I'm at home today, being so young. In come my love. Yeah, come on, buddy, so you know. He ain't come about. Thank you. This is a little tune that uh, it goes, it's on uh, uh, one of the albums and it goes. Nobody's fault but mine. Nobody's fault. sing dat was Nina Simone, tweemaal. Met Nobody's Fault But Mine en daarvoor eh, The House of the Rising Sun. Ja, en met Nina Simone, het is altijd een verrassing. Het is altijd mooi, het is altijd meeslepend. En de volgende pianiste die ik klaar heb staan is Diana Kroll. En zij is natuurlijk een geweldige pianiste. En ze kan ook prachtig zingen. Maar ik heb toch altijd wat... Ik vind haar muziek wat minder meeslepend. Het pakt mij meer. Maar smaken verschillen. Dus Gaat u vooral zelf luisteren en um, genieten van Straighten Up and Fly Right. Het komt van het album The Early Recordings uit 1993. Diane Kroll. Butters took a monkey for a ride in the air. Monkey thought that everything was on the square. Buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey turned around and said, Hey, listen, Jack, straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Baba, don't you blow your top. Ain't no use in jiving. What's the use of diving? Straighten up and fly cool down, Baba, don't you blow your top. Will the buzzer do the monkey you are choking me? Release your hold and I will set you free. Monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, Your story's so touching, but it sounds just like a lie. So straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Baba, don't you blow your eyes. Diane Kroll met Straighten Up and Fly Right. En dan is het tijd voor Dorothy Donneken. Ja, zoals gezegd, ik kwam op haar naam eigenlijk door eh, Sven Vigé... die in een uitzending van Podium Klassiek aandacht aan haar besteedde. Zij is een Amerikaanse, was een Amerikaanse eh, klassiek opgeleide jazzpianiste... En ze zong af en toe. Ze stond vooral bekend om ehm, boogie woogie, maar ook om bebop, swing en eh, klassieke muziek. Zij is een eh, protégé van Art Tatum en zij begon in de jaren 40 op te treden. En um, Art, Art Tatum zei eigenlijk... het is de enige vrouw die mij eh, kan laten oefenen. En um, dus twee haakjes, Art Tatum was eh, zogenaamd blind. Dus hoe kon hij dat zo goed zien? Ehm, ze begon verder op te treden, vooral in, in, in clubs... Ze had een aantal albums gemaakt, maar die werden niet een heel groot succes. En pas in de jaren 80 werd zij een succes toen zij ook in Europa werd uitgenodigd... op het Montreux Jazz Festival en later ook op het Sea Jazz Festival. Ik heb eh, twee nummers van haar. Ik ga uh, één nummer voor het nieuws van 11 uur draaien, want daar zijn we ook bijna aan toe.